7 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Voor de tweede nacht op rij is er in de Amerikaanse stad Milwaukee gedemonstreerd... vanwege de dood van een zwarte man afgelopen zaterdag. Die werd doodgeschoten door een eveneens zwarte agent. Bij het protest vannacht is iemand neergeschoten, die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer een agent of een demonstrant is. Een deel van het New Yorkse vliegveld JFK is ontruimd vanwege berichten dat er is geschoten. Het gaat om twee terminals waar internationale vluchten vertrekken en aankomen. Agenten zeiden tegen passagiers dat ze zochten naar iemand met een vuurwapen, maar inmiddels lijkt het loos alarm te zijn. Volgens de autoriteiten zijn er geen patroonhulzen gevonden en zijn er ook geen slachtoffers. In Orvelte in Drenthe zijn twee kippenschuren afgebrand. In een van de schuren zaten 15.000 kippen die de brand niet hebben overleefd. De andere schuur stond leeg. De woning bij het Drentse bedrijf werd niet getroffen. Door de brand zijn hoogspanningskabels boven het bedrijf geknapt. De kabels hangen nu op de resten van de schuren wat het nablussen lastig maakt. Usain Bolt heeft op de Olympische Spelen geschiedenis geschreven... door voor de derde keer in zijn carrière goud te winnen op de 100 meter. Hij liep het koningsnummer in 9 seconden en 81 honderdste. Zilver was voor zijn rivaal Justin Gatlin uit Amerika. De Zuid-Afrikaan Wade van Niekerk heeft op de 400 meter een wereldrecord gelopen. 43 seconden en 300ste. Het vorige record dateerde uit 1999 en stond op naam van Michael Johnson. Bij de vrouwen heeft de Nederlandse Sivan Hassan zich geplaatst voor de finale van de 1500 meter. Zij eindigt in haar halve finale als tweede. En de Nederlandse hockeyers hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve finales. Ze versloegen regerend wereldkampioen Australië met 4-0. De halve finale is morgenmiddag en Oranje speelt dan tegen België. Het weer.